kreeg 26 jaar cel en haar Italiaanse ex-vriend kreeg 25 jaar. Het Britse meisje werd in 2007 doodgevonden in haar studentenkamer in de stad Perugia. Haar keel was doorgesneden en verder was ze tientallen keren gestoken. Amanda Knox was haar huisgenoot. Volgens de Italiaanse justitie leidde een extreem seksspel uiteindelijk tot de steekpartij. Vorig jaar is in dezelfde zaak al een 22-jarige man uit Ivoorkust veroordeeld tot 30 jaar cel. Bij een vuurwerkexplosie in een nachtclub in de Russische stad Perm zijn zeker 86 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er tientallen gewonden. De uitgaansgelegenheid vierde een jubileum en daarbij zou vuurwerk worden afgestoken. Wat er precies is misgegaan is nog onduidelijk, maar het vuurwerk explodeerde en veroorzaakte een enorme brand. In de bar waren zo'n 200 mensen. Perm ligt in het Oeralgebergte, 1200 kilometer ten oosten van Moskou. Premier Balkenende vindt de Nederlandse benadering in Oeruzgan onmisbaar. Maar of wij het doen of andere landen is een andere vraag, zei hij in het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen. Als wij nu zeggen we gaan weg, zijn we het enige NAVO-land dat er niet meer militair actief is, voegde hij eraan toe. Balkenende wil niet vooruitlopen op een besluit over een eventueel langer verblijf in Afghanistan. Hij hoopt dat het kabinet daarover voor eind volgende maand een besluit neemt. Eind januari is in Londen een grote Afghanistan-conferentie.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 四。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 van de herfst.